Van 4 uur. moet bij het NWS Journaal. Een man in Thailand heeft zijn dochter van 11 maanden gedood... en dat live op Facebook gezet. Daarna pleegde de man van 21 zelfmoord. De beelden werden volgens persbureau Reuters pas na 24 uur verwijderd. Op de beelden is te zien hoe de man een touw om de nek van zijn dochter bindt... en haar daarna van het dak van een gebouw gooit. Volgens de politie was hij bang dat zijn vrouw hem ging verlaten. Facebook kreeg na de livestream van een moord in de VS vorige week al kritiek dat het te weinig doet om dit soort beelden van internet af te houden. In Zaandam zijn tientallen woningen en winkels een tijdje ontruimd geweest... in verband met een gaslek dat ontstond tijdens graafwerkzaamheden. Netwerkbeheerder Liander heeft het lek gedicht... en bewoners mogen inmiddels weer naar huis. De Raad van Europa heeft Turkije weer onder volledig toezicht gesteld. Dat betekent dat rapporteurs van de Raad geregeld naar Turkije zullen gaan... om te kijken hoe het daar gaat met de democratie. Turkije stond tot 2004 ook al onder toezicht. Toen dat werd opgeheven begon de EU met gesprekken over toetreding. Die gesprekken zijn officieel nog niet opgeschort... maar in het Europees Parlement gaan er steeds meer stemmen op om dat wel te doen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er maatregelen komen tegen vijandige overnames bij Nederlandse bedrijven. Uit een rondvraag van Nieuwsuur blijkt dat de partijen willen kijken of er bijvoorbeeld een wettelijk bepaalde bedenktijd mogelijk is. Op die manier krijgen bedrijven de kans om hun aandeelhouders ervan te overtuigen dat een overname toch geen goed idee is, ook al ligt er een hoog pot. Nederlandse multinationals willen meer bescherming, omdat steeds meer internationale bedrijven het op hen gemunt hebben. Het weer nog, zon, bewolking en buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw wisselen elkaar af vanmiddag. Een stevige noordwestenwind, het is ongeveer 8 tot 10 graden.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 tussen Uitgeest en Knopend Kooimier. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam, vier kilometer bij de Koentunnel richting Den Haag. Verder vielen op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... tussen Amersfoort-Vathorst en Strandhorst 12 kilometer. is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer van Amersfoort naar Zwolle kan omrijden via Apeldoorn... over de A1 en de A50. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert... ook 10 minuten verdraging.